Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat er geen administratiekosten meer mogen worden gerekend bij een verkeersboete. Dat blijkt uit een zaak die de Wageningse hoogleraar Van der Meulen heeft gewonnen. Van der Meulen kreeg een boete omdat hij te hard had gereden, maar was het niet eens met de 6 euro administratiekosten. Hij vond het onacceptabel dat hij behalve de straf ook de kosten daarvan kreeg aangerekend. De hoogleraar weigerde de administratiekosten te betalen, net zolang tot er een dwangbevel op de mat viel. Daarmee kon hij naar de rechter stappen. Het ministerie van Justitie bestudeert de consequenties van de uitspraak nog, zegt een woordvoerder. Prins Frizo is nog altijd niet buiten levensgevaar. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vanmiddag gemeld. Het medische team in het ziekenhuis in Innsbruck heeft gevraagd het aantal bezoekers aan de prins beperkt te houden. Koningin Beatrix en prinses Mabel waren aan het begin van de middag op bezoek bij de prins. Frizo werd gisteren in de Oostenrijkse plaats Leg bedolven onder de sneeuw. Na 20 minuten werd hij bevrijd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Vanmiddag werd na een persconferentie in Leg duidelijk dat Friso ten tijde van het ongeluk een helm droeg. Premier Rutte heeft een geplande wintersportvakantie uitgesteld. Hij wacht de ontwikkelingen rond Prins Friso af, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd gezegd. De identiteit van de dode vrouw die dinsdag in het Noord-Brabantse Knechtsel werd gevonden is bekend. Volgens de politie gaat het om een 44-jarige vrouw uit Helmond. Ze werd in het bos aangetroffen en haar lichaam was grotendeels verbrand politie gaat uit van een misdrijf. De vrouw werd dinsdagochtend op Valentijnsdag voor het laatst gezien in Helmond. Ze zou daar met haar fiets naar een onbekende bestemming zijn gegaan.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 Het is vandaag zaterdagavond. En je hoort alleen hier. Tot aan middernacht, mij Mario Zandvoort. En straks vanaf het, eh, vanaf het tweede deel, DJ Mauzo in de mix. En nu de eerste uur, een beetje een lekkere mix van dance en R&B.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 Maar het schijnt dat er weer terug eh, gaat komen. Wat we liever niet hopen. Nou, misschien jij wel. Voor de kinderen is het leuk. Maar om naar je werk toe te gaan en dat soort dingen. Voor de oudere mensen is het toch altijd een beetje minder. Hè? Hoor de heerlijke muziek van Gers Pardoes. Pardo heet die man. Gers Pardoe. Samen met Chef met bagage dragen. Je moet hem verhouden. Ik, eh, ik kan het wel zeker waarderen. Daarvoor muziek van Kelly Up met Down for Whatever. En daarvoor natuurlijk die mooie plaat van de Studio Killers met Ode oh to the Bouncer. Kan er wel eens de hit van 2012 kunnen worden. Maar ja, we zitten er net pas in, hè. Twee maandjes. Dus het is altijd maar afwachten wat we nog meer dit jaar gaat krijgen voor muziek. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht met de grootste dance en het eerste uurtje. Een mix van dance en R&B. En dat doen we zo meteen met Rio, featuring Eugene met Animal. Doet het ook heel erg goed, maar eerste Wiz Khalifa met Young, Wild and Free. En dat doen ze samen met Snoop Dogg. So what we get drunk, so what we smoke weed. We're just having fun, we don't care who sees. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck and I forgot one.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 Out the bottle, we all get bent in again tomorrow. Gotta break boost, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. Hey, I heard you were on wild. shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes.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 Too easy with the deal, we get insane. Hey, I heard you Zandvoort. The Nightwalk. Iedere zaterdag tussen 9 en middernacht. Met het eerste uur een mix van dance en R&B. En dan het tweede en derde uur DJ Mauzo in de mix. Met zijn Global House Vibes. En nog even een beetje nieuws. Eindelijk gaat het dan gebeuren. Brad Pitt en Angelina Jolie gaan deze zomer trouwen. Volgens de laatste geruchten gaat het deze zomer toch echt gebeuren. Brad Pitt en Angelina Jolie geven elkaar dan eindelijk het ja-woord. Angelina zouden in het 16e eeuwse kasteel gaan trouwen. In een 16e-eeuws kasteel gaan trouwen. Dat meldt een nieuw bron. Brad en Angie willen het voorlopig nog even geheim houden. Ze zijn samen aan het bedenken hoe ze dit nieuws wereldkundig kunnen maken. Nou, bij deze <laughs> weet waarschijnlijk iedereen het al. En uh, Miley Cyrus barst uit haar broek. Of ze heeft zich in de broekmaat vergist tijdens het winkelen. Of ze heeft net iets te veel gegeten, maar de losse broek van Miley Cyrus liegt er niet om. Afgelopen donderdag werd Miley in haar woonplaats gesignaleerd toen ze van plan was om een vette hap te gaan halen. En waarschijnlijk zaten de jeans van Miley zo strak dat ze maar een paar knopen open heeft gemaakt. Helaas was ze vergeten haar broek weer netjes dicht te knopen voordat ze de auto uitstapte. En natuurlijk op het internet zijn die kiekjes te vinden. En dan moet je even gaan naar eh, www.dailymail.co.uk En dan kijk je naar, eh, dan klik je aan TV Showbiz. En dan vind je dat artikel eh, A Genius Way to Just Stay Comfortable. Miley Cyrus leaves skin tight trousers unbuttoned to drive to the lounge. Ja, moet maar gewoon even kijken dan, uh, dan kan je het ook gewoon eventjes zien. En er gaan weer rare geruchten rond. Echt, noem het maar een halve waarheid. Maar zonder een sexy kiekje of zelfs een hele film... tel je vandaag de dag niet meer mee in showbizland. Nou ja, Pamela Anderson hebben we gehad. Paris Hilton, Kim Kardashian en ook J-Lo... Eh, we zijn er al voor geweest. Maar nu is ook Adele eindelijk aan de beurt. Volgens verschillende media wordt er, eh, werd er van de week een filmpje de wereld ingestuurd... waarin de zangeres in vol ornaat te bewonderen zou zijn. Maar wie Adele te bewonderen is, met wie, dat is niet bekend. Maar dat kan natuurlijk ook een trucagefoto zijn. Hè? Dus eh, dan weet je het. Of het echt is of niet, ik kan het je helaas niet vertellen. CFM Zandvoort, terug naar de muziek. Op dit moment een van mijn favorieten.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 And I really shouldn't blame her, but now, it's a stranger. You're Zandvoort. Zaterdagavond. Voor de muziek van Rihanna. Tezamen we Jay-Z met Talk That Talk. Daarvoor muziek van uh, Dimaro, Rosette, eh, Fusing Culprit met Ready For Tonight. Daarvoor Licky Lee met I Follow Rivers. En daarvoor horen we die fantastische plaat van Lloyd Futuring Andre 3000 samen met Lil Wayne. Met Dedicated to My Ex. Ik weet niet of je van de week gehoord hebt, hè, maar eh, het hele Koningshuis zit op dit moment in, eh, ja, in de Alpen. Ja, in Leg hebben ze dat huis, hè. Want ja, misschien heb je het van de week gehoord, maar eh, Friso die, ja, die was met een paar vrienden op de verkeerde kant van de piste, om het maar zo te zeggen. En ja, daar was een lawine. En dan lag hij onder. Gelukkig is hij binnen, binnen, eh, ja, gewoon binnen 20 minuten gevonden. Hij is gereanimeerd, maar eh, kritieke toestand. Een of andere schedelfractuur uh, of iets dergelijks. Maar de hele familie is vrijdag naar ja, die kant op gegaan. Ze waren al van plan die kant op te gaan. Want elk jaar de hele familie, het hele, de, hele koningshuis viert er altijd een beetje vakantie. Lekker skiën. Maar ja, nu is het een beetje een, ja, een beetje in duigen gevallen. Dus ja, kritieke toestand. We leven allemaal mee met uh, Friso natuurlijk het hele koningshuis. Dus het is allemaal een beetje vervelend. Het is eh, erg extreem, die, eh, die lawines daar op dit moment. CFM Zandvoort. Muziek. Daar was ik natuurlijk naar je radio te luisteren. Zometeen Lisa Lisa en de Cold Jam. Maar let the beat hit him. Een oud plaatje in een nieuw jasje. Maar eerst die Chris Brown. Featuring Kevin McCall met Strip. En dat is een nieuw plaatje van de man. Back it up, beep beep like a trucker. Nice thighs, nice waist. your face, but don't none of that matter. I'm about to make your pockets scatter. Girl, I just wanna see you strip right now, cause it's late, babe. I just wanna see you strip. wait, wait.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 I just wanna see you strip. I just wanna see you, see you, see you. september met Party in My Hat. Daarvoor hoor die muziek van Lisa Lisa en Cold Jam met Let the Beat Hit 'em. En ook nog Chris Brown tezamen met Kevin McCall met Strip. CFM Zandvoort, de Nightwalk iedere zaterdagavond hier op CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond het eerste uur een mix van dance en R&B. En het tweede en derde uur DJ Mouse en zijn Global House Vibes. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Nog een paar stukjes muziek en dan is het weer tijd voor het nieuws, weer en verkeer. Nou, verkeer doen we hier niet aan. Ja, ik zit bij <laughs> meerdere stations en daar is het eigenlijk standaard rieltje. En dan krijg je aan het eind van eh, het nieuws krijg je ook nog eens eh, de, de file-informatie. Als die er überhaupt is, of uh, eh, informatie Maar volgens mij hebben we het hier niet, hè? Nee. In ieder geval, zometeen nog muziek van Kraantje Papi. Die komt er als eerste aan met Waar is Kraan? T-Pain, Nio, Armin van Buren.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 I need some lights, it's way too dark. Oh, yeah, I'm going in. Okay, okay, I'm with my friends. Let the party begin. Turn all the lights on. Give me that glass, little bit of ice, pour that red in there. This must be her soul dance. I'm like, can nobody else in here. Sexy wanna be a she. Handsome next close to me. I said, please excuse you stepping on expensive shoes. That's how I feel. Shawty is a perfect ten.